8 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De overheid moet veel agressiever achter criminelen aan om hun vermogen af te pakken. In een open brief in de Volkskrant vragen 12 burgemeesters en de topman van het Openbaar Ministerie daarvoor 50 miljoen euro aan het kabinet zodat ze criminelen efficiënter kunnen plukken. Ze denken dat geld ruimschoots te kunnen terugverdienen. Nu wordt maar 1% van het inkomen van criminelen afgepakt. Geschat wordt dat criminelen jaarlijks bij elkaar 9,3 miljard euro verdienen. De Nederlandse hulpverleenster Anja de Beer, die in Afghanistan bijna drie maanden ontvoerd is geweest, maakt het goed. Ze zegt dat ze de afgelopen maanden in isolatie heeft doorgebracht, zonder daglicht, maar dat haar ontvoerders wel goed voor haar zorgden. De vrouw, die directeur is van een Zwitserse hulporganisatie, werd in juni gekidnapt in de hoofdstad Kabul. Gisteravond kwam ze vrij. Minister Schippers van Volksgezondheid wil weten hoe de kosten van dure medicijnen zijn opgebouwd. Moderne medicijnen worden vaak voor een kleine, specifieke groep gemaakt. Omdat er dan weinig mensen gebruik van maken is de prijs vaak hoog. Schippers wil weten of dat wel terecht is. Mantelzorgers hebben zoveel extra kosten dat sommige van hen in de financiële problemen komen. Dat blijkt uit onderzoek van Metso, de Vereniging voor Mantel- en Vrijwilligerszorg. Het gaat om onder meer hoge telefoonrekeningen, vervoer en parkeerkosten. Meer dan de helft van de mantelzorgers geeft aan daardoor financieel krap bij kast te zitten of zelfs geld tekort te komen. De Zuid-Koreaan die dit voorjaar de Amerikaanse ambassadeur van zijn land aanviel met een schilmesje, heeft 12 jaar cel gekregen. De ambassadeur raakte gewond aan zijn gezicht en pols. Hij kreeg 80 hechtingen en moest vijf dagen in het ziekenhuis blijven.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 Sarah Lazarus, een Amerikaanse zangeres die uh, jazzzangeres moet ik zeggen... die veel in Frankrijk opereert... en eigenlijk ook aardig wat filmpjes op YouTube heeft staan. Zeer de moeite waard, heeft ook veel prijzen gewonnen. En mooie stem, mooi begin van deze dag. En ja, wat mag je verwachten deze dag? Eens even kijken. Nou, wat in ieder geval voorbij komt eerste uur. Dexter Gordon, Amy Winehouse, Brentford Marsalis, eh, Peggy Lee... Eh, the King of the Balkan, Jazz, Disco, Gojkovic, Frank Sinatra, Oliver Nelson. Nou, eigenlijk weer veel te veel om op te noemen. Ga er dus rustig voor zitten op deze zondagochtend en geniet van de mooie muziek. De, de volgende die voorbij komt is Dexter Gordon van een LP die hij gemaakt heeft in 1977. Sophisticated Giant, heel bekend eh, Perkje. Heel bekende LP en daar het nummer How Insensitive. Dexter Gordon. vrij LP van eh, Dexter Gordon, eh, Sophisticated Giant. Eh, Woody Shaw en Benny Bailey speelden hier ook nog mee op de trompet. Een mooie LP, CD moet ik eigenlijk zeggen tegenwoordig. Ja, in de bioscoop draait op dit moment een film over Amy. En dan heb ik het over Amy Winehouse, een journalist. Asif Kapadia heeft heel veel vrienden, familie, managers, producers... mensen die met haar gespeeld hebben, geïnterviewd... en daar een documentaire over gemaakt. En ja, dan zie je eigenlijk dat eh, Amy Winehouse een beetje vergelijkbaar is met Billie Holiday. Haar vader en haar partner kwamen er niet zo goed af.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 En ook die laatste die eh, de BBC gepubliceerd heeft. Met allemaal live opnames die ze ooit in hun archieven gevonden hebben. Erg jazzy. Amy Winehouse, uh, ja, jazz, wat is dat eigenlijk? Ja, soms maak je ook een sprongetje naar de klassieke muziek. je zou een heel programma kunnen vullen met klassieke nummers op een jazzy manier gespeeld. En deze ochtend heb ik gekozen voor eh, Debussy Arabesque. En dan wordt dat gespeeld door Brentford Marsalis. Mooi nummer. deze bekende jazzmuzikant die op de klassieke tour gaat. Jazzmuzikanten die klassiek gaan spelen. Bijzondere cd Romances voor Saxophone 1986. Brentford Marsalis. Eigenlijk een beetje gewoon kamermuziek. Eh, dat zie je dus vaak, jazzmuzikanten die of klassiek gaan spelen of pop. Nou, dat laatste is een beetje thema in deze uitzending.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 En tegelijk mooie muziek. En we hebben natuurlijk allerlei verschillende dingen op het programma staan. En dat is natuurlijk zeer de moeite waard. Eens even kijken wat het volgende is wat we gaan doen. En dat is Dusko uh, Gojevic. Swinging Macedonia. Macedonia. Dus eh, de Disco Kojkovic uh, eh, trompet. Nathan Davis saxofoon. en eh, Mal Waldron piano onder andere. Ja, ze, hij is erin geslaagd om de zogenaamde Balkan Sound te vermengen met jazz. En dat, dat heeft toch een waanzinnig mooie LP opgeleverd. In 1966 gemaakt. Zie je ooit ergens op een markt deze LP liggen? Koop hem, want de waarde is ongekend hoog. Volgens mij is het, eh, gaat hij ver boven de 1000 dollar uit. Dus zie hem liggen. Swinging Macedonia. Aarzel niet en schaf hem aan. Want het is echt een eh, waanzinnig goede LP. En je zult er ongetwijfeld veel plezier aan beleven. Andere nummers die erop staan. Night in Skopje. Nou, eigenlijk veel opnoemen. Prachtige LP. Genieten. Disco eh, Gojevic. Balkan Jazz zou ik zeggen. Ja, ik moet er wel laatst afbreken. Dit, dat eerste nummer zijn vrij lang nummer zie ik nu eh, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Echte Balkan Jazz. Disco Kojevic. Ja, dan gaan we weer eens wat anders doen natuurlijk. We hebben allerlei verschillende dingen in dit programma zitten. Het is zondagochtend, het moet ook een beetje rustig zijn. Nou, die Balkan, dit was nog wel redelijk rustig. Hè? Eh, wat natuurlijk uitstekend bij de zondagochtend past, is deze jongen. Je kent hem allemaal. One day you turn around and it's summer. Next day you turn around and it's fall. And the springs and the winters of a lifetime. Whatever As a man who has always had the wandering ways, now I'm reaching back for yesterdays. Till a long forgotten love appears. And I find that I'm sighing softly as I near September. As a man who has never paused at wishing wells, now I'm watching children's carousels. And smiling gently as I'm near September, the warm September of my years. The gold de onvolprezen Frank Sinatra... Eh, van de fantastische LP uit 1965, September of My Years. Eh, dat was het jaar dat hij 50 werd, de herfst van zijn leven. Nou, hij zingt er fantastisch over. En eh, ja, deze plaat heeft natuurlijk allerlei eh, awards gewonnen. Grammy Award voor Album of the Year. Eh, eh, ook de, de If It Was A Very Good Year heeft een Grammy Award gehad voor de Best Vocal Performance. En dat vind ik nog een nummer waar ik nog een stukje van draai. Dat is e- altijd vroeger een van mijn favorieten geweest. Waarom ik deze eh, LP ook zo mooi vind is... omdat hij eigenlijk de arrangeur eh, Gordon Jenkins is. Nou, daar heb ik een zwak voor voor die man. Die heeft ook een mooie arrangement gemaakt. It was a very good year. When I was 17. It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on when I was seventeen. When I was twenty one. It was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone. It was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls. when I was 35. But now the days are short autumn of the year And now I think of my life Frank Sinatra op deze zondagochtend. It was a very good year. Nou, dat kon je wel horen. Um, heel mooi gearrangeerd door Gordon Jenkins. Eh, wat ook mooi is, is de muziek van Oliver Nelson. Een bekende Amerikaanse ja, eh, componist, zou ik zeggen. Heeft heel veel opgetreden met bekende jazzmuzikant. Heeft ook een waanzinnig bekende LP gemaakt. De Blues en de Abstract Truth. Met de Stolen Moments erop. Prachtige muziek is dat. Eh, heeft ook veel filmmuziek gemaakt. Onder andere de muziek bij Ironside, Colombo, De Man van 6 Miljoen, Bionic Woman. En eh, ja, ook allerlei mooie muziek. En vandaag draai ik van hem Paris Blues met zijn big band. van eh, Oliver Nelson... en een andere bekende arrangeur, componist en bandleider... was natuurlijk eh, eh, Fletcher Henderson. ook een heel bekend orkest. Onder andere Ben Webster heeft daarin gespeeld. En ja, deze man is ook bekend om zijn vele goede, mooie composities en arrangementen. En ja, hij leefde van 1897 tot 1952. En een van zijn bekendere nummers is Down South Camp Meeting. Boom. Fletcher Henderson Down South Camp Meeting. Eh, mooi nummer. Eh, ja, wat voor mij een van de hoogtepunten van dit jaar was, 2015... Eh, was eigenlijk het uitkomen van de cd van Van Morrison getiteld uh, Duets The Rework, Reworking the Catalog. En uh, ja, dat is zijn 35ste studioalbum van Van Morrison. En eh, ja, hij heeft een aantal nummers uit zijn rijke oeuvre geselecteerd en opnieuw opgenomen. En dat heeft hij opgenomen met hele grote namen als Mark Knopfler, Josh Stone, Gregory Porter. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. prachtige cd, hele mooie nummers. En ik heb uitgekozen het nummertje Cry, Carrying a Torch met Claire Teal, bekende Engelse jazzzangeres. it costs for to keep carrying heeft eh, Kildwick, Yorkshire, Engelse jazzzangeres. Eh, heel bekend vanwege haar zangkwaliteiten. Maar ook heel bekend omdat ze ooit het meest lucratieve contact... voor een jazzzanger eh, bij een platenfirma getekend heeft. als je meer verhaal wil horen. Ze heeft een eigen radioprogramma op de BBC. Dus als je Claire Thiel en BBC intikt... kom je er vanzelf uit. te zie je wanneer die uitzendingen zijn. Het programma The Big Band Special over big bands. Mooie muziek. Eh, ze doet trouwens al meer programma's. En om het, de zaak af te sluiten ga ik de, van haar laatste cd...